De VN wil nu ruim 1 miljard euro. Dat is iets meer dan het bedrag waarom werd gevraagd na de tsunami in 2004. Er is dringend behoefte aan geld voor gezondheidszorg, infrastructuur, voedsel, veiligheid en sanitaire voorzieningen. Ook moet er tenten komen voor ongeveer een miljoen Haitianen die dakloos zijn. Ook al omdat het regenseizoen voor de deur staat. De VN-gezant voor Haiti, Bill Clinton, roept landen op onmiddellijk te doneren. Geld beloven is niet genoeg. Volgens Clinton hebben veel Haitianen een uitzichtloos bestaan... en moeten ze snel de kans krijgen een nieuw leven op te bouwen. Het Kamerdebat over de missie in Oeroeskan heeft de verdeeldheid binnen het kabinet nog eens extra duidelijk gemaakt. Vicepremier Bos herhaalde dat het NAVO-verzoek om langer te blijven wat de PvdA betreft moet worden afgewezen. Premier Balkenende zei dat de discussie daarover in de ministerraad moet worden gevoerd en niet daarbuiten. De oppositie sprak schande van de openlijke meningsverschillen. De discussie gaat vandaag verder in de ministerraad. De politie heeft vannacht op de kruising van de snelwegen A7 en A8 een eind gemaakt aan een gijzeling. Een gewapende man dwong in een trein op station Zaandam-Kogerveld een passagiers om met hem mee te gaan. De twee liepen een stuk door de stad en belanden op de snelweg. Daar maakte de politie een eind aan de gijzeling. Daarbij zou zijn geschoten. De gijzelnemer is in elk geval gewond geraakt. Hoe het met de gijzelaar gaat is niet duidelijk. China heeft zoals verwacht protest aangetekend tegen de ontvangst van de Dalai Lama door president Obama. Het gaat om een grove schending van de internationale normen, vindt het Chinese regime, dat de Dalai Lama ziet als de leider van het Tibetaanse verzet. De Tibetaanse geestelijke leider sprak een uur met Obama en sprak daarna in zijn eentje de pers toe. Het weer, vooral in het westen nog enkele buien, elders droog, nauwelijks zon bij een temperatuur tussen 3 en 6 graden. Later in het hele land buien.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 Die een mooi nummer speelde met eh, zang door Big Mama. Ik geloof dat elk eh, zichzelf respecterend Dixieland Orkest opname maakt met wel ergens een Big Mama. Als je de foto ziet dan is het een, eh, een hele frelle dame. Maar ze zingt als Big Mama. En het nummer was Oh My Babe. We gaan nu wat anders doen. We zitten nog steeds een beetje eh, te linken aan de Valentijnsdag. En het nummer dat nu volgt is Le Fleur door Ramsey Lewis. a Time for Love. Ja, een nummer dat vandaag de dag des liefdes eh, ook niet kan ontbreken... is natuurlijk van eh, onze Frank Sinatra. I've got you under my skin. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me.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 I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you. Under my skin What might for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my under my skin And I like you under my skin Dank u wel, Frank Sinatra. Ik wil elke keer als ik hier presenteer... wel graag aandacht blijven besteden aan Nederlands talent... gevestigd en jong Nederland talent. Een voorbeeld van het laatste is eh, de groep van Loet van der Lee. Loet van der Lee, trompet. Johan Plomp, bas. Joost Kesselaar, drums. En Robert-Jan Vermeulen, piano. Vier jongens die het eh, al heel ver geschopt hebben. En die eh, verfrissend zijn in de Nederlandse jazz. Ook omdat ze allemaal eigen composities maken. Een van de voorbeelden daarvan is Revenge of the Sixth. Thank you. Revenge, Revenge of the Sixth. Dat was het eh, kwartet Loet van der Ley. Zoals ik al zei, ehm, Nederlands talent. We hebben op Europees niveau in Nederland eh, heel veel te bieden. We staan nog steeds bovenaan daar waar het eh, aanwas van nieuwe jazzmuzikanten betreft. En heel veel Amerikanen, als die naar hier komen, naar Europa... dan willen ze zich graag laten begeleiden in welk land ze ook zijn door Nederlandse muzici. Een klassieker, Nat King Cole. Met een, eh, die man die natuurlijk mooi kon zingen en spelen tegelijk. This will make you laugh. Call the police. Hurry, hurry, won't you call the police? Quick, quick, quick, I'll call the police. Hurry, hurry, cause the guy has stole my gal from me. Call the police. Hurry, hurry, won't you call the police? Quick, quick, quick, I'll call the police. Hurry, hurry, cause the guy has stole my gal from me. My name was Lucy May. She went out in the garden to play, to play. Along came a cat with high pants. Smash little Lucy away. Oh, call the police. Hurry, hurry, won't you call the police? Quick, quick, quick. Call the police. Hurry, hurry, because the guy has stole my gal from me. Da da da da ya da da da da da da ya da da da da ya da da. Call the police da da da da ya lula da da da da ya lula da da da da ya lula call the police bum dibbity dun dee bum bum dipperty Miss Dinah is there anyone finer in State Carolina? If there isn't, you know, Lord, you love it, oh, Dinah. With the Dixie Hot blazing, baby, I'd love to sit and gaze in to the eyes of Dinah Lee. Every little night, why do I dare? little because my dynamite. Change your mind about a loving little daddy. Whoa, baby, Lonnie Diner. If you ever wonder, Susanna, I'm gonna hop no signer. Just beep, not doot, diddy, beep, what, doot, doot, doot, Cap Calloway met Ik heb Calloway, een legendarische figuur in de big band wereld, maar ook in de amusementswereld. Hij was een fantastische performer. Eh, is in 1994 overleden. Toen was hij 87. En op zijn 85e is hij nog gelouterd in eh, Breda op het jazzfestival. En hij spetterde daar als nooit tevoren. Die man is tot op eh, de laatste dag van zijn leven actief gebleven. Hij is bekend geworden ook eh, eh, met de hit Minnie the Moocher. En hij heeft een, natuurlijk een mooie rol gekregen in de Blues Brothers. We gaan nu naar Nina Simone. Don't let me be misunderstood. Thank you. but a shoe and a shoe. Thank you very much. And hello. And then a tea show my Did it shoe? Another show, another show, another show, another show. never mean to take it out on you. but oh, good life has its problems. I got more than my share. That's one thing I never wanna do, do, do, do. Cause I love you, baby. I'm just human. I have faults like anyone. Sometimes I think I'll spend the rest of my life regretting some simple thing that I have done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't, don't let me be misunderstood. come again, come again, come about. Don't let me be misunderstood now. Rosenberg Trio met Stefan Grappelli. En dan nu wat anders. Het is uh, het laatste kwartier van het tweede uur, dus we mogen wakker worden. En dat gaan we doen met een Russische pianist, Oleg Plotnikov. Die is de pianist van een, orkest, de Uralski, Uralski All Stars, de Uralski All Stars. En deze meneer Oleg Plotnikov... die laat horen hoe je fantastisch kunt eh, eh, spelen. Een boogie-woogie. Maar niet zomaar. Je hoort razendsnel de, vingers heen en weer gaan. Maar heel mooi synchroon. De thrillers die kloppen tot en met... Hij is iemand die ongelooflijk perfect speelt. Sergej Oetskik op de bas Andrei Makarov op de drums. En het nummer de Octave Boogie.